Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een zelfmoordaanslag op het Duitse militairen en aanhangers van de Taliban. Inmiddels is het er weer rustig. Personeel van het Duitse consulaat is geëvacueerd. Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet volgend jaar 60 miljoen euro vrijmaakt... voor hulporganisaties die helpen bij humanitaire rampen. Twaalf organisaties, waaronder CARE, Cordate, Warchild en Oxfam Novib... werken sinds april 2015 samen in het Dutch Relief Alliance. Het samenwerkingsverband is efficiënt, zegt de Kamer. Het kreeg bij de start 120 miljoen euro voor drie jaar. Daarvan is nu nog maar 7 miljoen over. Volgens de Kamer is er budget omdat er minder asielzoekers komen dan gedacht. Minister Ploemen heeft beloofd naar de wens van de Kamer te kijken... bij de behandeling van de najaarsnota. In het oosten van de Syrische stad Aleppo dreigt een groot tekort aan voedsel. In dat deel van de stad zitten 250.000 burgers vast... Volgens de VN zijn de laatste voedselpakketten uitgedeeld. Sommige families hebben al weken niets gehad. Aleppo kampt ook met een tekort aan medicijnen. Zo'n 300 inwoners hebben snel medische zorg nodig... maar die kan onder de huidige omstandigheden niet worden gegeven. De VN heeft een plan gestuurd naar de strijdende partijen... voor meer humanitaire hulp. Duizenden abonnees van Ziggo in de omgeving van Nijmegen kunnen geen televisie kijken, internet gebruiken of telefoneren. De storing is ontstaan doordat er bij werkzaamheden bij Elst een belangrijke glasvezelkabel kapot is getrokken. En de problemen zijn volgens Ziggo op zijn vroegst pas komende ochtend opgelost. Het weer vannacht droog en opklaringen. In het oosten kan het licht vriezen.